Raymond Seré met het NOS Journaal. Publiek gaan fors meer wegenbelasting betalen. Ook veel leaserijders moeten rekening houden met hogere belastingen. Voor de meeste andere automobilisten gaan de aanschafbelasting en de motorrijtuigenbelasting omlaag. Wiebes gaat het aantal bijtellingscategorieën terugbrengen van 5 naar 2. Het lage tarief van 4% is voor auto's die geen schadelijke stoffen uitstoten. Het hoge tarief, waar de meeste leaseauto's onder gaan vallen, wordt 22%. Volledig elektrische auto's worden vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting... en eigenaren van hybride auto's gaan weer wat meer betalen. Maandag komt er een extra eurotop in Brussel. Dat is bekendgemaakt na het mislukte overleg over de Griekse schuldenkwestie van vanmiddag. Volgens minister Dijsselbloem is er voorlopig geen akkoord in zicht wat betreft de Griekse kwestie. De verkiezingen in Denemarken lopen zoals voorspeld uit op een nek-aan-nek race. In de eerste exit poll krijgt de centrumlinkse coalitie van premier Helle thorning schmidt 49,5% van de stemmen. De centrumrechtse oppositie 50,4%. De stemlokalen waren op het moment van die exit poll nog open. De laatste maanden profiteert thorning schmidt van het herstel van de economie... en ook haar optreden in februari bij een terroristische aanslag in Kopenhagen... heeft haar imago goed gedaan. Minister Blok past de subsidieregeling voor energiebesparing in huizen aan. Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat er onregelmatigheden zijn gepleegd en dat direct handelen noodzakelijk is. Hij heeft na een melding door een klokkenluider onderzoek laten doen. En daaruit bleek onder meer dat in veel gevallen gegevens over de staat van woningen niet klopten. En dan het weer, vooral in het noordoosten kans op een bui. In de loop van de nacht neemt vanaf zee die buiigheid toe. Ook morgen overdag enkele buien is ook af en toe zon. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. zaterdag trekken de buien weg en dan wordt het zonniger.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 the world outside Tuesday, je kent het allemaal van de Rolling Stones natuurlijk. Maar eh, ook de chorus, die dames uit, uh, uit Engeland, die hebben dat heel mooi uh, vertolkt. Luister maar. She would never say where she came we kwamen van de Rolling Stones. En dit waren de luisteraars. Die eh, een live concert gaven, zoals u heeft kunnen horen. Met eh, het nodige publiek. Enthousiast publiek. En dat kan ook niet anders, want het is een, eh, een heerlijke groep om naakt te luisteren. Ik ga eens een, een klassieker draaien. Dat wil zeggen, een klassieker als het gaat om ballads. Een hele mooie. Het is van de groep Brad en het nummer heet... Nou, u raadt het misschien al. If. If a picture paints a thousand and when. heet David Gates. Het nummer heet If. En if you've ever been to New Orleans... dan hebben we een hele hoop huizen gezien. Er staan ook een hele hoop huizen in New Orleans. Maar sommige beesten hebben gezongen van een huis... wat uh, geldt als het huis van de reizende zon. The House of the Rising Sun. Sinnet O'Connor die zingt er prachtig over. En ik uh, draai dat speciaal voor Marius van Buringen. En ook zijn lieve vriendin Lidwien natuurlijk.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 En daar gaan we naar luisteren. Seals and Croft. Oh, Ruby Jean Last night I dreamed I was running somewhere beyond the stars. I called out to you, and you answered softly. You are the children's eyes, and I'm the days gone by. Eugene. It doesn't seem like a long, long time since we were born again into the dazzling light, uniting black and white. You are the rich brown earth I'm the flowers that grow. We'll have children of the kingdom. They won't be torn by war, nor will they kill or hate or hesitate to love justice. Oh, Billy Lee, it's destiny that we meet again here on this earthly plane. I'll see all the world with you, but you'll have to help me through part the straight and narrow path. And I'm the wayfarer. Oh, Billy Lee, we shall be free in the years to come to help build the promised land We'll go where the day springs run forever and live as one. He is the object of our longing, and we're his creation. ja, luisteraars, helemaal mijn smaak. Seals and Croft, Billy Lee. We gaan eh, even genieten van eh, het duo Robbie Williams en Nicole Kidman. Wel een beetje gek eigenlijk, something stupid hoor.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 up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Het is donderdagavond. Tussen 10 en 12 uur presenteert Charles Dijk Tussen App en Vloed. Easy listening muziek. De prachtigste ballads komen voorbij. Met ZFM Relaxed de nacht in. Take You Forever. Christopher Cross, eh, daar luistert u naar. Wie de dame is, dat moet ik u helaas... dat eh, antwoord moet ik u helaas schuldig blijven. Maar dat kunt u misschien even googlen, luisteraars. Christopher Cross, eh, I Will Take You Forever. Nou, er zal wel bij vermeld staan wie dan de dame is die meezingt. Mooi nummer trouwens. Evenals het duet natuurlijk Zonder Jou... tussen Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Maar dat nummer heb ik ook gevonden met een heel andere Nederlandstalige tekst. Wie ben jij? En dan wordt het gezongen door Rob Jansen en Erika van der Leuf. Ik denk zomaar dat, die het al eerder opgenomen hebben... en dat Paul de Leeuw en Simone daar met een andere tekst eh, overheen zijn gegaan. Ik ken de geschiedenis er niet achter, maar dit is het liedje. U herkent het onmiddellijk. Is dan de uitvoering van Rob Jansen en Erika van der Leuf. Wie ben jij? In een witte kamer klinkt een schreeuw. Weer een mensenkind erbij. Je komt met lege handen, weerloos klein. Maar toch draag je een geheim. En je moeder sun. Eh, waarom we niet veel meer van deze man gehoord hebben, hoor, die Rob Jansen. Want eh, uitstekende zanger. Heeft ook zo'n mooi liedje over Terschelling gemaakt. Nou, als ik dat liedje vinden kan, eh, dan zal ik dat de tweede uur nog even laten horen. Terschelling van Rob Jansen, ja. Prachtig. Eh, zonder jou kennen we eh, van Paul de Leeuw dus met Simone Kleins. Maar dit was Wie ben jij? gaat over een pasgeborene. Uh, een nog onbekende wereldburger die voor het eerst het licht houdt.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 I'm not. time for me. fm relaxt de nacht in. Zo is dat. En eh, luisteraars, als u uh, van Jellen Pars het eh, project houdt... dan heb ik goed nieuws voor u. Maar geef mij maar geen antwoord. Don't answer me. Donderdagavond. Tussen 10 en 12 uur presenteert Charles Dijk Tussen app en vloed. Easy listening muziek. De prachtigste ballads komen voorbij. Met ZFM relaxed de nacht in. Nou, op zich een leuk jingletje, maar ik moet hem nog even overmixen, luisteraars. Want de muziek is een beetje te hard eh, wat de stem betreft. <laughs> ja, nou, even wennen. Maar die we zijn mooi op de achtergrond, toch? En eh, die maan over de rivier, dat is ook mooi. Trouwens, het orkest van Mantovani. Het volgende nummer is nog veel mooier. De St. Louis Blues. En ik draai hem speciaal voor Marius van Buringen. Eh, van Hugh Larry. repertoire heeft die man toch altijd... Eh, eh, eh, wat weet hij er toch een hoop van? En wat leuk dat hij dat dan aan me doorgeeft. maar is bedankt. Want, ook namens de luisteraars, want zeer de moeite waard. Een heel apart... St. Louis Blues van Hugh Larry. En ook leuk voor een begintune ergens voor. Gewoon eh, een bruikbaar nummer. Lekker om naar te luisteren. En eh, eh, multifunctioneel, zoals dat heet. Nou, nogmaals dank. Het zal Willem Bruist ook wel, wel aanspreken, dit nummer. Want Willem die, ja, die draait ook regelmatig bluesmuziek. En nou, dit sluit er natuurlijk prachtig bij aan. nog veel meer van You Larry zie ik verkrijgbaar. Maar nou, ik ga natuurlijk niet allemaal dezelfde muziek draaien. Want dat, dat zou ook niet goed zijn. Maar misschien draai ik in twee uur ook nog wel wat. Want dit is voor mij geheel nieuw, moet ik eerlijk zeggen. En eh, ja, zeer de moeite waard. Ik zei het al, om naar te luisteren. Baby, come to me. Patty Austin en James Ingram. Ja, kan net nog eventjes voor de klok van 11 uur. Als het deels weer voorbij komt. Ik ben eh, na eh, het eerste uur weer bij u terug. Tot zo. no second chance. You got to hold on to romance. Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, come to me. Let me put my That's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because. come to me wil ik niet zeggen, maar wel blijf bij mij, luisteraars, het tweede uur.